uur. Kirsten Klomp met het NOS van de Verenigde Staten. Hij zei in zijn overwinningstoespraak dat hij een president wil zijn voor alle Amerikanen. Tegen andere landen zei hij dat de VS op zoek gaat naar partnerschap en niet naar conflict. In de toespraak bedankte Trump ook zijn tegenstandster Hillary Clinton... voor alles wat ze in haar politieke leven voor het land heeft gedaan. Clinton heeft haar nederlaag nog niet in het openbaar toegegeven. Wel heeft ze Trump al via de telefoon gefeliciteerd. Vanuit de hele wereld komen reacties op de winst van Trump. Hij krijgt felicitaties van Marine Le Pen, de leider van het Front National in Frankrijk, en van de Russische president Poetin. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken zei dat Trump tijdens de campagne dingen heeft gezegd die haak staan op hoe wij onze samenleving graag zien. Bijvoorbeeld over bevolkingsgroepen en Rusland. Het is volgens de minister nu afwachten wat zijn beleidsagenda wordt. Hij wijst op het belang van samenwerking met de Verenigde Staten en vertrouwt erop dat deze wordt voortgezet. In het zuiden van Londen is een tram ontspoord en op zijn kant terechtgekomen. Er zijn volgens Britse media 40 gewonden. Vijf mensen zitten nog vast in de tram die, in een tunnel zou zijn ontspoord. Over de oorzaak is nog niets bekend. In het Grevelingenmeer in Zeeland is een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om de duiker die sinds dit weekend wordt vermist. De man was zondagochtend het water ingegaan, maar kwam niet meer terug. Een deel van het KLM-personeel voert vandaag opnieuw actie. Bij elk vertrekkend vliegtuig houdt het personeel een werkonderbreking van 40 minuten... uit protest tegen het schrappen van een bemanningslid op lange vluchten. En het gaat goed met de Nederlandse woonwinkels, vooral in de Randstad. Ze verkochten in de eerste negen maanden ruim 7,5 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt doordat de huizenmarkt aantrekt. Het weer nog, vooral in het zuiden en midden lichte regen.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 My love, it had so many empty spaces. I'm sharing a memory now that's how it stays. Now I'm deep inside love, I'm still breathing. She is holding my heart in her hand. I'm the closest I've been to believe.